En het idee is om een deel van de sekswerkers te verplaatsen. Maar lange tijd was niet duidelijk wat de beste locatie dan is. Burgemeester Halsema en de wethouders denken het nu te weten. Ze willen dat het centrum aan de Europa Boulevard in Zuid komt. In de buurt van station Rai. Drie militairen krijgen een taakstraf voor een ongeluk tijdens een oefening. Ze schoten per ongeluk met echte kogels... terwijl het verboden is om die bijen te hebben op het oefenterrein. Bij het ongeluk raakte een van de kogels een soldaat die de vijand speelde. Hij verloor toen zijn arm. Het is bijna oud en nieuw. Tijd voor vuurwerk dus. En dat het gevaarlijk kan zijn voor je handen en ogen, dat weten we. Maar vergeet je oren niet, zegt kenniscentrum Veiligheid NL. Tijdens de vorige jaarwisseling liep 6% gehoorschade op. En dat is niet alleen bij mensen die het zelf afsteken, zegt de directeur van die organisatie. Nee, zeker niet. Eh, als omstander eh, is het risico op gehoorschade net zo groot als dat je het zelf afsteekt. Want een knal is voor jullie allebei hetzelfde. Voorkomen dat je schade aan je gehoor oploopt dus. En dat doe je zo. Het is in ieder geval heel belangrijk dat als je vuurwerk gaat afsteken of naar vuurwerk gaat kijken, dat je eh, gehoorbescherming draagt. Eh, en dat zijn eigenlijk van die simpele dopjes, die je, hè, van die schuimrubberen dopjes die je overal kan kopen. Maar bij jonge kinderen eh, ja, passen die dopjes vaak niet en dan adviseren we hoorkappen. Die zien eruit als een koptelefoon, maar dan komt er geen muziek uit. Dan nog het weer. Wat regen in het noorden. Verder is het droog. Vannacht gaat het overal regenen. En morgen is het dan ook een kletsnatte bol bij een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een relatief rustige maandagavondspits in Noord-Holland. meeste vertraging daar nu op de N201 uit Hoorn richting Hoofddorp.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 Alleen ik ben live. Er zit toch iets eh, extra's in deze Alternative FM eh, tussen 6 en 9. Want er wordt dan wel degelijk een telefonisch interview gedaan met de vrienden van Green Policy. afgelopen donderdag ging er ook een telefonisch interview de mist in. En dat had alles te maken met de stroomstoring waarvan we niet wisten van tevoren wanneer die nou precies eindigde. Nou, eh, gelukkig voor ons, eh, we konden om 7 uur gewoon beginnen met onder meer dit nummer van uh, Meadow Lake. Dead Man on the Payroll. Welkom dus bij de herhaling van deze alternatieve FM. En we gaan gewoon vrolijk verder met alles. Want het tweede nummer was namelijk... En dan moet, dan moet er iets komen. ja, dat is dit nummer van de dame die ik toen eigenlijk al in de uitzending had willen hebben, Roosmeijer. En zij is van Meda Roos en dit staat van op de EP Filia. En het nummer dat heet Melodrama. were sharing our souls, dressing in our finest, playing as if the day was young. But now. maar niet te lang. Dus ben hier beland, de kust en het strand. Op zoek naar wat rust. Of op zoek naar de drukte, op zoek naar wat anders. Van een betonnen stad aan mijn voeten in het zand. Moest vooral even weg van de plek die ik gebouwd heb. Ben als eigen baas de architect van mijn fouten. Tja, want thuis deed ik alles precies zoals ik zelf goed vond. Dus eh, geen druppel water bij de wijn. Maar die wijn vind ik niet meer zo lekker als dat ik toen vond. En eh, Tel de katers daar maar bij. Dan is het tijd voor verandering. Weg uit die comfortzone, waar ik al jaren plichtmatig mijn rondjes loop. Nu even op de Bonnefoy, frisse neusblokje om. enkel de zon, totdat de morgen komt. Yeah, ik de vluchten, maar niet te ver. te ver. Ik de vluchten, maar niet te lang. Dus ben hier beland, de kust en het strand. Op zoek naar wat rust. Ik wilde vluchten, maar niet te ver. Ik wilde vluchten, maar niet te lang. Ik moest even weg daar. Dit is nu mijn plek, maar morgen weer terug. Morgen weer terug, kan blijven rennen in de charme van het onbekend. Maar dat is geen oplossing, meer een doekje voor het bloeden. Ik heb naald en draad nodig, ik moet groeien, ik moet voelen, ik moet terug. Want blijven vluchten helpt niet, het ligt niet aan de plek dat ik niet lekker in mijn vel zit. Nee, nu loop ik met de zon in mijn rug, op weg naar huis Amsterdam, ik ben morgen terug. Yeah. Ik wilde vluchten, maar niet te ver. Niet te ver. Ik wilde vluchten, maar niet te, lang. Dus ben hier beland, de kust en het strand, op zoek naar wat rust. En dat was Engel met de eh, Vluchten. Daarvoor hoorde je Meda Rose met eh, het nummer Melodrama. Komt van het uh, eh, EDEP-filia. Dat moet ik er even bij vermelden. Want Anders denkt iedereen, hoe zit dat nou ook alweer? Ik zei al, eh, ik ben live. Eh, de herhaling is eh, alles het werk wat we hebben laten horen afgelopen donderdag. Alleen de gasten zijn er niet. Maar daar heb ik dan weer een oplossing voor gevonden door het werk wat ze hier live hebben laten horen. Hier dus weer te vertalen in het werk wat ze hebben ja, uitgebracht op het, de EP of op single. Dat is een beetje het idee. we gaan dus gewoon verder met het lijstje. En dit is Dunes. Zo is de titel van het nummer. En het is van de meest talentvolle songwriters van dit moment. Tenminste, dat vind ik. Sarah Holverda. En het komt van de EP Overkill. met zo open. Kijk nou, de kop papier. De schipperbankier, bankier, tot gaan ze op in de buiten. Samen vieren ze hun geuzenavond. dan was voorgesteld, ja land. De heuvels en het bloemenveld, oh land. da da slaan Nog te veel waar ik mij verschaal tot zover deze Christian Kuitert. En het nummer dat heet Land. En hij is bezig om daar natuurlijk nog eh, meer materiaal van uit te gaan brengen. Dit was slechts een voorloper. Eh, daarvoor hoorde je eh, het nummer van... en dan moet ik er weer eventjes goed erbij kijken... Sarah Holweda en het nummer Dunes. Ehm, A Wonder's Tale, dat is een nieuw album... wat Milou Mignon heeft uitgebracht... En eerder, daar hebben wij in het eh, programma bij ons... hebben we City Lights van Milou Mignon eh, laten horen. En die hoor je dus nu ook weer. through my heart was fair hair and pale eyes. I'm bursting of life, and you brilliant you were, and I knew it. That poet girl of yours, how is she doing? She looked quite mocked. I must say she suits you, you're no man no more not like before. Love, will you carry me away from the city lights? Fool that I was to meet you in the city lights. Down on the wet cowboy tonight. Like yours, my eyes will bleach here in the city lights. Remember the man I met in the theater. I was drunk again. I danced like a phoenix, and he knew how to treat me well. Oh, I was over you lion fields, I'll be waiting no matter how long. Just bring the blackberries, kisses, and vows that never, never, never, never were. more bright tonight. places En dat nummer dat heet All In. En daarvoor hoorde je City Lights van Milou Mignon. Ook een eh, tweetal wat eh, bezig is om nieuw materiaal uit te gaan brengen. Dat is dit eh, tweetal. En ze noemen zich Lies en Saar. Nou, dan, dan moet er moeten wat komen. En dat nummer dat heet Lieveling. Denk veel aan de tijd waarin we altijd samen kwamen. Dingen ondernamen, maakt niet uit, we waren samen. Bij alles het besef, Het is straks alleen verleden. Tijd met jou besteden, voelt zo lang geleden. Bleef je maar wat langer, al was het kort, gewoon heel even. Zomer weg blijft altijd bij mij, dat wil ik je beloven. Gedachten komen boven, in ons blijf ik geloven. Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw liefde praten zie ik voor me hoe we zaten. Tranen wil ik laten, maar ik weet het moet met mate. Dat heb ik toen gezworen, maar ik wist niet van tevoren. Voor ik had verloren, zo'n pijn erbij zou horen. Nu ik je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw lieveling, een vage herinnering je niet kan aanraken, jij over mij moet waken. Ik was jouw lieveling, een vage herinnering. the desert dat is het leuke van zo'n herhaling draaien. Want dan denk je, waar zijn die gesprekken toch gebleven met eh, bijvoorbeeld Sterre Weldering en Sue, eh, eh, Sven Ros? Nou, dat heeft alles te maken met het verhaal dat de herhaling dit keer live is. Als je het terug wilt zien, moet je even naar YouTube. Dan kan je het allemaal terugvinden. een van de nummers die ik heb laten horen was Dusty Stray en Special. Daarvoor hoorde je lieveling van Lies en Saar. Deze dame komt oorspronkelijk uit de buurt en zij heeft een album uitgebracht en daar staat deze single op. Save Speed, de runner-up tussen haakjes van Night. rustig zeggen dat het eh, wel een beetje dansbaar is. Eh, dit uh, Nederlandstalige werkje van onze vriend Joris Anne. Want over hem hebben we het. En het nummer dat heet Skita, dat, dat heeft hij trouwens gemaakt met Mava Dansrijk. En die is ook wel bekend. Want tenminste in, een beetje in het underground gebeuren. Want daar maakt ze deel uit van Tupperware. En over Joris Anne gesproken daar komt nog veel meer van. Dus dat weet je in ieder geval eh, van. Hij is weer uh, driftig eh, bezig met nieuw materiaal te presenteren. Dat hoeft niet gezegd te worden van deze dame. Want dit jaar bracht Demira uit van het album Iggy, The Danger of Freedom. all watching the TV showing a second Chernobyl accident. Wide berries of the ocean airborne fission. Atoms are darting like bats. Mama's, papa's, look how the sky frowns. I feel myself spitting it out. I never wanted sustenance, embraced you with my starving arms. Boy and friend, I can be both, but what looks too beautiful must be the opposite of love. The heartbreak and the nosebleed pull the arrow out of heel. What hurts is the healing we are from. talked about it since day one, but I still love you, and you still love me. I guess you need to find yourself before you can find somebody else. And sometimes the truth can be a lot too bad. Let's blame it on bad timing, cause I don't think we lost any chemicals Cause I don't think we lost any chemicals for love. Though for now they're not enough. Let's blame it on bad timing. We'd be lying if we said we don't dream about us now. How we wish we'd worked it out. Let's blame it on our bad. nummer wat hij afgelopen donderdag samen met uh, eh, Sterre Weldering heeft eh, gespeeld. Bad Timing zat toen helemaal een beetje achterin het eh, programma. Nu een beetje voorin, want dat heeft alles te maken met Green Policy. Daarvoor hoorde je de Mina met The Danger of Freedom. En deze, die haalde ik nog op behoorlijk door de war. Never Leave You van Sterre Weldering. think you'd be the one the one who'd always end up left behind. Didn't think you'd be the one who'd be laughing at all of somebody's jokes. Didn't think you'd be the one who'd be calling out for home. So, darling, I'll be waiting patiently. Cause, darling, I'm afraid you're. I don't want to change any of your beliefs. Oh, I know how it can be in this cold world we're all in. Ooh, and I wish I was holding the gun, being able to come and everyone. wander through my mind. Didn't want you to be stuck with me, so I never chased you. I didn't think that I would ever be happy with unrequited love. But when it comes to you, it's not as important as I thought. So, darling, I. not the one. Promise I'll know how it can be in this cold. de winnares geweest van eh, de popprijs Amstel en Meerlanden van eh, dit jaar. Van 2023. En ze gaat ook meedoen aan de Rob Award, had ik gezien. In voorronde nummer 2 zal ze daar eh, te zien zijn. En daarvoor hoorde je Sterrenweldering, Never Leave You. Dus we zijn hier een beetje toegekomen aan wat afwijkingen normaal gesproken in het programma. En wat niet helemaal zo is, want dit stond wel vast. En dat is dit fijne nummer van Francis Alban Blake. Als opwarmer voor die verdwaalde Volendamse vrienden... die straks tussen 7 en 8 naar Roy Druin door gaan luisteren... tussen 7 en 8 bij de lokale omroep van volendam Medan.